Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Van Gogh, die na 14 jaar zijn teruggevonden, komen heel snel terug naar Nederland, heeft minister Bussemaker gezegd, maar wanneer is nog niet bekend. Bussemaker noemt de vondst fantastisch. De werken zijn teruggevonden tijdens een groot politieonderzoek in Italië. Het gaat om twee doeken die in 2002 werden gestolen uit het Van Gogh Museum. Zeegezicht bij Scheveningen en het uitgaan van de hervormde kerk te Volgens de conservator lijken de schilderijen in redelijk goede conditie. Bij ING verdwijnen wereldwijd duizenden banen, meldt het Financiële Dagblad. Volgens de krant worden de vakbonden zondagavond ingelicht door ING over een reorganisatie. De bank maakt de plannen maandag bekend. Vakbond FNV hekelt, hekelt de vele reorganisaties bij banken. alles draait alleen nog om kostenbesparing voor een hogere winst... ten koste van de mensen, zegt een woordvoerder. ING wil nog niet reageren. In Jeruzalem is de Israëlische oud-premier en voormalig president Peres begraven. Hij overleed woensdag op 93-jarige leeftijd. Simon Peres kreeg een staatsbegrafenis. In toespraken werd hij geroemd vanwege zijn pogingen om een oplossing te zoeken voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Onder meer door president Obama. Oud-president Bill Clinton noemde Peres een wijze kampioen van onze gezamenlijke menselijkheid. Clinton was president toen Peres de Oslo-akkoorden tekende in 1993. Nederland werd vertegenwoordigd door premier Rutte. Tegen vijf mannen die ervan worden verdacht dat ze brand hebben gesticht in een moskee in Enschede is vier jaar cel geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk. Tegen één man is ook vier jaar cel geëist, maar twee jaar voorwaardelijk omdat hij sorry heeft gezegd. Het OM verdenkt de vijf van brandstichting met een terroristisch oogmerk. Het weer bewolkt en lokaal kan een bui vallen. In de loop van de dag breekt vanuit het westen de zon door...